In elk geval tot en met zaterdag. Het is volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken nodig om de veiligheid te waarborgen. Volgens een woordvoerder is er geen nieuwe dreiging, maar is het belangrijk om voorzichtig te zijn. De ambassades in Kabul, Bagdad en Algiers waren vandaag gesloten, maar die gaan morgen weer open. In Maarsen is vanavond een man om het leven gekomen nadat hij was aangereden door een bus. Hij kwam onder de lijnbus terecht en hij moest door de brandweer vandaan worden gehaald. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk. Onduidelijk is ook of er passagiers in de bus zaten op het moment van het ongeluk. De chauffeur van de lijnbus is aangehouden en hij wordt verhoord. Een ter dood veroordeelde Amerikaan heeft een paar dagen voor de voltrekking van het vonnis zelfmoord gepleegd. De man van 44 zou woensdag ter dood worden gebracht, maar hij werd vandaag op dood gevonden in zijn cel in Columbus, Ohio. Hij had zich opgehangen. Slegel was veroordeeld voor het doodsteken van een buurvrouw in 1987. Twee weken geleden werd een verzoek tot gratie afgewezen, ook al had de officier van justitie gepleit voor genade. Die zei dat de dader in de huidige tijd nooit de doodstraf zou hebben gekregen. Silvio Berlusconi heeft voor zijn huis in Rome zo'n 1500 aanhangers toegesproken. Die hadden zich daar verzameld voor een steunbetuiging aan de veroordeelde oud-premier. Onder luid applaus beklom Berlusconi een podium om zijn aanhangers toe te spreken. Hij zei onder meer... Ik zou tegen mijn zogenaamde rechters willen zeggen, ik ben onschuldig. De Italiaanse politicus kreeg deze week vier jaar celstraf opgelegd voor belastingfraude met zijn bedrijf Mediaset. Het weer, het is helder en het koelt af naar 14 tot 16 graden.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 Attraction, are you ready? I know you feel it, pull you nearer till you feel it again. Oh, wanna do something right but we could do something better. ain't no time like tonight, and we ain't trying to save it for later.